Ook België en Denemarken overwegen juridische stappen tegen de Duitse tolplannen. Dat zijn schuld tegen de ANP na een vergadering van de Europese verkeersministers. De Turkse militaire aanwezigheid in Syrië is niet gericht tegen een land of een persoon, maar alleen tegen terreurgroepen. Dat heeft de Turkse president Erdogan gezegd. Eergisteren zei hij dat Turkije uit is op de val van president Assad. Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Assad, eiste daarna direct opheldering van de Turken. Nederland gaat fors meer medicinale wiet exporteren naar Duitsland. Het kabinet geeft morgen toestemming om volgend jaar 350 kilo te verkopen aan de Oosterburen. De afgelopen drie jaar ging er in totaal 100 kilo naar Duitsland. Het bedrijf Bedrocan produceert sinds 2003 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid cannabis voor medische doeleinden zoals pijnbestrijding. Het is te koop in Nederlandse apotheken, maar het wordt ook geëxporteerd naar landen als Duitsland, Italië, Canada en Tsjechië. Nederland is door Duitsland uitgenodigd voor de G20-top volgend jaar zomer in Hamburg. Duitsland is vanaf vandaag voorzitter van de G20, de club van belangrijkste industrielanden. Het is voor het eerst in jaren dat Nederland weer is uitgenodigd. Premier Rutte noemt de uitnodiging goed nieuws. In Biddinghuizen is opnieuw vogelgriep van de H5-variant vastgesteld op een eendenfokkerij. Het bedrijf ligt op minder dan drie kilometer van het bedrijf waar zaterdag vogelgriep werd vastgesteld. Dat bedrijf werd geruimd. Ook de eenden op het bedrijf waar nu vogelgriep is vastgesteld worden gedood. Het weer vannacht wat motregen en een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, later klaart het op. Het wordt 7 tot 10 graden. In het weekeinde zonniger en kouder met vorst in de nacht. Dit was het NMV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. Files nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer. Een kleine 10 minuten vertraging.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 Met om kwart over zeven de evenementen. En om half acht de top vijf films. Maar eerst Armin voor Buren en Dominator. dominator. I'm bigger I'm weg, wilde doorgaan en vergeten Je hoort niet meer wat ik zeg als ik in mijn mond constant bewegen Zo is alles goed en ineens is het onveilig Ineens sta je er weer alleen voor en ben ik niet bij je je kan zeggen, ben een man met een Wel, Rugzak, ik vraag te vaak, heb ik de tijd wel, lukt dat? Al is het goed, ik kom niet door naar de verover En je vraagt, hoe kan je klaar zijn als het niet over is? Je zegt, niet de snel lopen, oké twijfelen en doorgaan. Ik beloof je te bevrijden, ben er even maar het fijn weer. Maar goed, ik ben er nog, jawel ik ben nog. Hey, hey, zijn de woorden. Bommen in je haven als je slaapt, wie hoort het? Zoveel meer chaos, ik had het niet door hè. Liet de volle lege huls als ik daarna niet doorzet. Stilte, maar ik weet wat je wil zeggen. Er is meer dan alleen wapens nodig om voor jou te vechten. Voorbij het goede bedoelde, het is erkenning, het is vertrouwen. We rapen scherven op en gaan bouwen. Dus ik zou niet de snelweg lopen, oké. Strijdend als je opstaat, twijfelen en doorgaan. Ik beloof je te bevrijden, en er even maar verdwijn weer. Maar goed, ik ben er nog. Jawel, ik ben er nog. Ik, hey, ik Ja, je hoorde Typhoon met Niet Weglopen. En um, dat was vorig jaar het thema-nummer van uh, Serious Request, het Glazen Huis ook wel. Dit jaar staat het Glazen Huis in uh, Breda. In 2008 stond het uh, Glazen Huis ook al in Breda. Toen werd er een bedrag van 5,6 miljoen euro opgehaald. Dus hopelijk komt er dit jaar weer zo'n lekker nummer uit.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 Buiten het bed moet je me niet schreeuwen, schat. Niet al op de Ai. Big up alle dem biggie man, just Sabi. Dus nu, hoor ik een sunny. On this map, man. the moment this higher. Me no love them bodies. Me no love them. Me no love them bodies. Me no love them. Me no love them bodies. somebody. You woman is Khayawa. Me no love them bodies. Me no love them. Me no love them bodies. Me no love them Me no love them Me no love them. Mino Ja, het is inmiddels alweer kwart over zeven. Dat betekent dat het tijd is voor de evenementen. Ik zeg gerust eigenlijk maar evenement in Zandvoort. Want de komende weken is er op 4 december, dat is het enige evenement dus in de komende week... Op 4 december tussen 10... Eh, eh, eh, sorry. Tussen 8 en 11 uur is er een comedy night. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavonden... bij het Amsterdam Beach Hotel. Eén kaartje kost maar liefst 6 euro. Nou ja, dat is eigenlijk het enige wat ik eh, te vertellen had aan evenementen. Volgende week hoor je er meer. En eh, zijn we nog een beetje wakker? Ja, ja. Zijn we nog een beetje wakker? Hier is DJ Paul hoeft niet te huilen Feesten als of elke dag hier mijn laatste is Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis deze draait op mijn begrafenis. Ik hoef geen speech, speech. Ik hoef geen bloemen, bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. van de duivel, mama Jij hoeft niet te huilen, feesten als op elke dag En je mijn laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis found het leven was kut.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 En we willen een verzoekje binnen voor onze lieve collega Mr. Da Bruist. <laughs> Zo eh, zegt hij, vraagt hij dat. Ik heb het natuurlijk over Willem Bruist. En dat is van System of a Down. Speciaal dus voor eh, meneer Christmas, eh, ook wel genoemd. Willem Bruist. Ja, het is inmiddels eh, al iets later dan half acht. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is namelijk tijd voor de top 5 films op nummer 5 staat deze week Underworld Bloodbars, 16 jaar en ouder, nieuw in de top 5. Op nummer 4 De Zevende Hemel, voor alle leeftijden. Ook deze is nieuw in de top 5. Op nummer 3 Fayana, 6 jaar en ouder, nieuw in de top 5. Op nummer 2 Rogue One Star Wars Story. Zo, de mond vol. 16 jaar ouder, nieuw in de top 5, snelste stijger. En op nummer 1, Fantastic Beats and Where to Find Them. Voor 9 jaar ouder en deze bleef op dezelfde plek. Je hoort nu Willy William en Chris Cap in Paris. ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans pam, pam, pam, I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, yeah, I've been messing around. The way you lick your lips, yeah, I like that. When you act like a bad girl, I like that. that little sexy look you got, mm, I like that. the way you whisper in my ear how you want it when you want it, girl, I like that. Let's go, baby, let's ride. Let's not talk about it, let's do it. How you English or Spanish. Yeah. Both of them, I'm fluent. We can get freaky in the morning or in the afternoon. We go all night long, baby. It's all up to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we can hit the crib if you want to, and we can mess around if you want to. Tell me you want to. I heard it from a friend. Heard it from a friend from another, you've been messing around. I'm hoping that your friends too told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. Let's break it down right quick. <laughs> I'm ready, yeah, I like that. The way you bring other girls, yeah, I like that. you can get crazy, yeah, that's cool. You can get loose, yeah, that's cool. You can got some roller, yeah, that's cool. You on the bar, yeah, that's cool. Squeeze like your ass, I'm like, ooh, I don't mean to be rude, but I swear to God, there's so many things I love to do to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we can hit the crib if you want to, and we can mess around if you want to. Tell you want to? I heard it from a friend. Ooh. Heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that your friends too told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around.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 Whoa. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, i uh, uh, I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Uh, I'm, I'm, I'm hunting, looking for a come up.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 This is I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big air coat from that thrift shop down the road. granddad's clothes. Jordan McLemore. Ryan Lewis. En Trif Shop. Ik ga nog één nummer voor jullie draaien. En dat is Meu. Met Final Song. En ik spreek jullie volgende week weer. Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side.